Waarschijnlijk stijgen de prijzen volgend jaar net zo hard als dit jaar. Je hoort mijn collega Ruben Eg van onze economieredactie over die waarschuwing van DNB. Ja, en DNB is een beetje bang dat dit soort inflatie straks verankerd gaat worden in het denken van mensen. Dus dat ze zien dat het leven alleen maar duurder wordt. Ook denken dat het leven duurder wordt wordt en dan ook hogere lonen willen. Ja, en als je dan niet oppast, dan zitten we straks in een spiraal... waarin hogere lonen hogere prijzen en vice versa opwekken. Eerst werd er nog gedacht dat de prijzen volgend jaar wat minder hard zouden stijgen... maar daar komt de Nederlandse bank nu op terug. In de rest van Europa ligt de inflatie een stuk lager. Minister Agema is niet blij dat er komend jaar minder bezuinigd wordt op onderwijs. Er was veel discussie over en nu de plannen erdoor zijn moet er ergens anders geld vanaf, Namelijk bij de zorg. Zorgminister Agema maakt zich grote zorgen. Het plan is bijvoorbeeld om medisch specialisten meer zelf te laten betalen voor hun opleiding. Rusland heeft opnieuw een grote aanval uitgevoerd op het elektriciteitsnet van Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense minister van Energie. Explosies zijn gemeld in de steden Odessa en Kiev. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Wel zegt het energiebedrijf dat enkele centrales grote schade hebben opgelopen. Volgens Rusland zijn de aanvallen bedoeld om de Oekraïense wapenproductie te verstoren. Door de aanval zitten miljoenen Oekraïners zonder stroom in de winterkou. En in diergaarde Blijdorp zijn twee olifanten gevaccineerd tegen herpes. En dat is een primeur in Europa. Het herpesvirus komt veel voor bij olifanten, zegt deze onderzoeker die de dieren een prik heeft gegeven. Het is voor de jonge dieren heel gevaarlijk, maar voor de volwassen dieren helemaal niet. Alle volwassen olifanten hebben het virus... Maar wanneer die dieren op het verkeerde moment geïnfecteerd raken met het virus, eh, dus de jonge dieren op het verkeerde moment, dan is het zeer gevaarlijk en dan komt het merendeel ervan te overlijden. De Universiteit Utrecht kijkt of dit nieuwe vaccin een goede manier is om jonge olifanten te beschermen. Om te kijken of het geen nare bijwerking heeft, zijn ze eerst begonnen bij twee volwassen olifanten. Het weer, een grijze dag met in het oosten en zuidoosten misschien nog een zonnestraal bij een graad of drie. Morgen wat regen. Het wordt dan uiteindelijk tussen de 4 en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knoop het Eemnes staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging.